Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. In Doetinchem en Apeldoorn blijven vaccinatielocaties morgen dicht vanwege het verwachte winterweer. Mensen die een afspraak hadden staan voor een coronaprik komen op een ander moment aan de beurt. De GGD Zaanstreek Waterland vraagt iedereen die morgen gevaccineerd zou worden om de afspraak te verzetten. Er zijn morgen ook minder plekken beschikbaar waar mensen zich kunnen laten testen. In de regio Rotterdam-Rijnmond gaan vrijwel alle testlocaties dicht. Kinderen in de basisschoolleeftijd moeten ook thuis blijven en getest worden als ze verkoudheidsklachten hebben, zegt het OMT. De corona-experts hebben het advies daarover aangepast vanwege de verspreiding van de Britse coronavariant. Een kind met klachten dat niet is getest mag weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is. Er is een verdachte opgepakt voor een 24 jaar oude moordzaak in Groningen. Het gaat om een man van 44 uit Geldrop. In 1997 werd in Groningen El Slurink in haar eigen huis doodgestoken. Het is nooit duidelijk geworden wat de aanleiding was. Twee weken terug begon de politie een campagne in de hoop nieuwe informatie te krijgen. Dat leverde meer dan 140 tips op. Hulporganisaties en oppositiepartijen in Canada hebben kritiek op premier Trudeau... omdat het land vaccins afneemt van het COVAX-programma. Dat initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie is bedoeld om vaccins te geven aan arme landen. Zo moet worden voorkomen dat rijke landen alle vaccins opkopen. Volgens premier Trudeau is het logisch dat Canada ook van COVAX gebruik maakt. Onder meer omdat het land er bijna 250 miljoen dollar aan doneert. Het weer overwegend bewolkt. De temperatuur daalt in het noorden naar rond het vriespunt. In het zuiden wordt het niet kouder dan een graad of 5. Overdag zo goed als droog. Het wordt 0 tot 6 graden. In de avond gaat het op steeds meer plaatsen sneeuwen. En dat blijft ook zondag zo. Dan kan er in het midden van het land 20 centimeter sneeuw vallen.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 Your place or mine. Let's lay our hearts on the line. Your place or mine. good time. TFM, TFM. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Seen her been two weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Day, the wellerman comes, I bring her sugar and tea and rum. One day when the tide is done, we'll take our leave and go. even more the woman sugar and tea and One day when the time is done, we'll take up even more taking me out. Some patience, some patience. Just let me know. control. veces es dolce, a veces es vulgar. Y cuando te lo quito, después te lo pari. las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buscando veces dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastala en Sephora. Butón ya no compra Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motor. A ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo.